halve finales of halve finalisten zijn bekend. En daarom besteden we daar even aandacht aan. Aan alles wat aan mensen die geplaatst zijn. In vorige uur hadden we daar onder andere Afke Romein, Angela Moira, Chris Tok, Echo Fox, uh, Guy Corneille, Halfway Station, Jalies, Jeroen Kant en Ratten in de Schuur. Lucas Hamming twee keer. Maar ja, dat had te maken omdat er een half, eh, het halve nummer Mutual Love werd een beetje overstemd door Green Eyed Man van uh, Lucas. Toen heb ik eh, toch besloten om ook Green Eyed Man maar even te draaien. Port of Call, Places and Chairs, Rina Mushonga met All My Ships. En straks gaan we zo direct verder met Stephen Wings and the Regulars en Open Up Your Eyes. Dat sowieso, maar over grote prijzen van Nederland gesproken. Dit bijvoorbeeld, de Cosmo Carnival stond in de finale van 2009 in de Melkweg. En zij wonnen bij de Rock Alternative. Eh, dat eh, van dit jaar is een, eh, band die is iets wat te hard voor de Muziek Boulevard. Daarvoor verwijs ik dan toch graag naar de donderdagavond in Alternative FM. Wat ik samen met Marcus van Dam doe. volgende week zit Marcus sowieso hier. Want dan hebben we hier op bezoek Ganna. En zij gaat in ieder geval een paar liedjes spelen. Dat is wel de bedoeling. En hoe dat gaat, eruit gaat zien en hoe we dat gaan inkleden volgende week. Dat zullen we dan wel mee gaan maken. Maar sowieso eh, staan er al wat, eh, wat dingen op stapel. Ik hoop eh, in ieder geval dat er sowieso weer een aantal eh, muzikanten zo eh, ja, min of meer praten over hun muziek. En misschien dat ze ook eh, iets gaan spelen voor, voor ons. Maar dat is iets van in de voor, voorbije en, of in de nabije toekomst. Daar wil ik nog niet helemaal aan denken. Maar goed, we hebben het een en ander klaarstaan. Over de, ik zei het al, grote prijzen gesproken bij de Singer-Songwriter in 2009. Dat was de opvolger dus van Fabiana Dammers die we het eerste uur hadden. Was Evie de Visser. En het grappige ook van is, is dat eh, die drie, die, we net, eh, die ik net noemde, eh, de Cosmo Carnaval, Fabiana Dammers en Eefje, die hebben in een grote prijs van Nederland Theatertour gestaan. dat was helemaal aan het begin van dit jaar. Eh, dat was op zich een hele eh, leuke manier om eens even te kijken of dat eh, werkte. Cosme Carnaval mocht het afsluiten, het traject. Maar daarvoor had je dan Evie ertussenin, tussen Lee Mason en de Cosmic Carnaval in staan. En ook Evie maakt bijzondere Nederlandstalige muziek. gaat heel erg goed op dit moment. wordt toch ook op de landelijke zenders vaak gedraaid. En dit nummer, dat is ooit een singeltje geweest. Is ook een heel leuk clipje zat erbij. de meningen zijn sterk verdeeld over eh, de oorspronkelijke versie en deze uiteindelijke studioversie zoals die op het album staat. De Koek, zo eh, mag je dat wel omschrijven. Het nummer dat heeft uh, afdwaald. Ik vind het zelf het sterkste nummer wat eigenlijk op het album staat. Maar ja, muziek is net wijn. Of je vindt het lekker of niet. Je hebt gegeten, gedronken, met me aan tafel gezeten, de rekening betaald misschien ook aandacht geschonken. je hebben Aangekeken en wist geen uitweg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig Maar in het echt spuw ik vader van woede Vuur lijkt op als ik aan je denk Ik ben 1 en al dertien jaar en niet echt tot reden te brengen En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig maar... Ik zeg, ik zie dat je je afvraagt. Weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt? Kan alles is voor my guitar and just walked away towards the sun to brighter days. Forget all that's left to do. Now I don't know where I am. I went too far, took too much time to understand that things will never change. They will evolve but stay the same, and it will always be that way. will always be that way. Said to myself, so this is life. Looked around and realized I'm not the only one around. Kids are playing in the sand, lovers walking hand in hand. A quiet place in a crowded town. So this is where I stand somewhere safe with my guitar in my hands. And we will never change, we will evolve but stay the same, and it will always be that way. Mm. So I live my life that way. At least I'm living for a day. Cause I don't wanna leave this way. I don't wanna leave this way. But it's the only way I know. People come and people go. We learn to live and then we die. I just learned from our mistakes. We get smarter every day and more selfish by the minute. So listen to these words. I walked away from everything that hurts. I'm sick of fighting, and you may call me weak, but tonight the loving voices speak. so be quiet and listen to our words. Forget the pain, the lies, and everything that hurts. The ones who hate truly are the weak, afraid to let the lovers speak, afraid to lose the power they must keep. Now there's one more thing, just one more wish. Open up your eyes remember, remember what love is. Remember what love is. Remember what love 1, 2, 3, 4. In groep 8 ging ik op schoolreisje naar een kampeerboerderij in Assen S'nachts ging Duwtje dansen Op de slaapzaal van de meisjes Zij liet ons haar kale spleetje zien Toen moest ik ineens huilen Toch denk ik nu, maar ik weet het niet precies Misschien dat ik toen wel gelukkig was zijn altijd wel momenten dat je het even niet begrijpt. Dat je het even niet begrijpt. Dat je het even niet begrijpt. Dat zal altijd wel zo blijven. het zal altijd wel zo zijn. Dat zal altijd wel zo blijven. het zal altijd wel zo zijn. Ga je straks weer naast mij liggen? Lekker in ons warme holletje. Je bent mijn lief dier. Ik ken al jouw zachte plekjes wel. Soms wil ik jouw lichaam aanraken. Soms wil ik jouw lichaam likken. En als je liever hebt van niet, moet je niet naast mij gaan liggen. Er zijn altijd wel momenten dat je het even niet begrijpt, dat je het even niet begrijpt, dat je het even niet begrijpt. Dat zal altijd wel zo blijven, dat zal altijd wel zo zijn, dat zal altijd wel zo blijven, dat zal altijd wel zo zijn. was hem. Anko Einstein heette deze man. En Momenten heette dat nummer. Stefan Wings and the Regulars, Open Up Your Eyes. Dat was eh, het nummer wat je daarvoor hebt eh, kunnen horen. Over een eh, minuut of negen gaan we zo praten met Sleen ehm, Celine Cairo. Over haar plannen die ze heeft wat betreft... ja, wellicht een album. Dat horen we zo uit haar eh, eigen mond. Eh, straks om half twee gaan we kijken of we er telefonisch in de uitzending kunnen krijgen. Dan moet je ook maar altijd afwachten. Of dat ook inderdaad eh, gaat lukken. Maar eerst hebben we nog een andere singer-songwriter. ja, eigenlijk is het ook een beetje een producer. Hij heeft bijvoorbeeld ook de EP geproduceerd van bijvoorbeeld de Cosmic Carnival, maar ook van eh, Kees Mayfield heeft hij dat eh, gedaan. En hij schijnt eh, nu bezig te zijn ook met een, met een album van Kashmir Hakim, ehm, folkzanger zoals Kashmir zichzelf omschrijft. Maar goed, deze Ro Halfheid van Holst heeft zelf ook nog wat nummers gemaakt. onlangs heb ik er een paar van hem eraf weten te plukken van het internet. En dit is er één van. Rise Up and Start Singing. Rise up and start singing Rise up and start singing I planted a flower and now every hour feel down Rise up and start singing Woken for hours, love is a power to count Rise up and start singing Rise up, start singing Rise up, start singing. See, I was ready for love. I had to be sure. I was loving, but nothing, but nothing but love. I was searching for soul, but now even more. I want to mean something for other souls. Planted the flowers, some say for hours and more Rise up and start singing You got me now I've waited outside of your door Rise up and start singing Rise up and start singing Rise up and start singing What do we forget to know That I love you no more if I walk right out of your door. I planted a flower and now every hour feel down. Rise up, start singing. Woke up for hours, love is a power to count. Rise up, start singing. Rise up, start singing. hands up, start singing See, I was ready for love I had to be sure I was loving but nothing, but nothing but love I was searching for soul, but now even more I want to mean something for others, so lethal wall The bricks, they melt like chocolate cream Breaking over dusty arc. The sun is burning all the trees It's not what summer should be like Eh, bedenkt wat er allemaal eh, rondloopt in Nederland, dan schrik je gewoon. Eh, ik zou bijna zeggen, we hebben wel een singer-songwriter cultuur. Alleen, we besteden er soms veel te weinig aandacht aan. dit was het nieuwe werkje van Ganna. Volgende week hier bij ons in de studio. Als het gaat om het spelen van ook onder andere dit nummer. En wellicht dat er eh, nog misschien wat meer uit de koker gaat rollen. Wie zal het zeggen? Maar volgende week eh, dan zal zij daar het een en ander over eh, gaan vertellen. Over wat er nu aan de gang is. En natuurlijk het werk wat ze gaat spelen. Goed, dat gaan we, nu, we gaan het er nu niet over hebben. We gaan nu met iemand praten waar ik al een interview mee had. In april van, van dit jaar opgenomen ergens bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Goedemiddag Celine. Hallo. Hallo. Eh, het is niet zomaar dat we je aan de telefoon hebben, want ik werd ineens eh, verrast eh, door, een, door een berichtje wat de wereld ingestuurd is. Ik heb een plan. Ja, dat klopt. Ja, wat is het plannetje dan? Nou, ehm, het, het, is eigenlijk allemaal begonnen met ehm, de realisatie dat ik als artiest eigenlijk vooral zelf heel erg veel moet doen en dat in de, zeg maar, zoals de muziekindustrie er nu zelf uitziet, eh, het eigenlijk niet meer vanzelfsprekend is dat je zomaar een plaatsmaatschappij vindt en dat je daar ook nog eens een goede verstandhouding mee hebt. Ehm, dus ik dacht, ik begin gewoon ergens. Ik zet gewoon de teller aan en ik neem gewoon een datum ergens volgend jaar. Ja. Nee, ik geef mezelf negen maanden de tijd om een album te gaan maken. En in die negen maanden kijk ik wie bij ons passen en wie eh, bij ons eh, met ons mee willen gaan doen. Ja. En mocht dat niet zo zijn, dan eindigen we met een plaat die in eigen beheer is. Mochten we wel de juiste mensen vinden, dan, nou ja, dan zou het wel maar kunnen dat we wat grotere dingen gaan doen. Ja. Tegen die tijd. Ja, het is, het is, uh, je, je kijkt het eigenlijk van dag tot dag binnen die negen maanden aan van waar, je, waar je eigenlijk aan wil eindigen. Ja, dat klopt. Ja. Eh, nou is het zo, uh, nou betekent dus niet alleen dat je dus naar de mensen zoekt die eh, eventueel jou willen helpen met dat album. gaat het ook om de muzikanten die bij dat albumproject passen? Want sowieso heb je natuurlijk je twee eigen muzikanten, Matthijs en, en Mart. maar ik, ik, ik, kan me niet aan de indruk onttrekken dat je daar natuurlijk wat mensen erbij wil hebben. Precies, ja. Nou, wat, wat we als uitgangspunt willen nemen is dat we gewoon een trio blijven. Dat, eh, dat we eigenlijk de liedjes doen zoals we die nu ook doen. Mhm. Maar dat we daarbij per nummer gaan bekijken wat past het best bij dit nummer. En dat als het nummer eigenlijk vraagt om meer instrumenten en het nummer daarop gewoon beter tot terecht kan met een grotere bezetting, dan gaan we daarvoor op zoek naar de juiste mensen. Dus we gaan eh, voor het album, zeg maar, de, de, kern is gewoon nog steeds een trio, maar we gaan daar mensen bij... Eh, bijzoeken. Ja, oké. dus dat, dat, dat, eh, ja, een soort eh, sessie uh, muzikantenverhaal. Het is het, ja. inleenkrachten, zoiets. Hè? Maar zo moet ik het ongeveer verstaan, toch? Ja. Ja. nou, ben je dus net begonnen. Zijn er al mensen die hardop met jou meedenken? Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ik heb echt ongelooflijk veel reacties gehad per, per e-mail, maar ook op Facebook. Eigenlijk allerlei allerlei mensen die reageren van eh, nou, fotografen die zeggen, oh, als je, ik kan je zo helpen met, eh, met foto's. Of hmm. mensen die aanbieden om een videoclip te maken. Ik heb iemand gehad die zegt, ik wil de mastering wel doen. Eh, een aantal plaatsmaatschappijen hebben gereageerd met, goh, interessant, houdt ons op de hoogte. Ja. ja, dus dat, dat, dat is heel goed gegaan. Dat is echt, dat is echt in één week is echt ontzettend veel ja reactie opgekomen. Ja, eh, je zegt dus ook eh, mensen uit eh, de platenindustrie zelf. Ehm, dus die beginnen daar toch enig belangstellend naar te kijken. Want, ja, jawel. Ja? Nou ja, ik, heb, ik, heb, ik ben nu al twee jaar bezig met, met, met mijn trio. En er zijn natuurlijk mhm. altijd wel mensen lopen er rond die gewoon eh, eh, op zoek zijn naar jong talent. Mhm. En daar ken ik natuurlijk een aantal mensen van. Dus ik spreek wel eens iemand. Maar dat, dat is nooit, nog nooit tot, eh, tot iets gekomen. Mhm. en dus ja, wat, wat, wat, wat interessant is en wat wij nu doen... is dat we eigenlijk zeggen... nou, wij stoppen alle energie erin die nodig is om een album überhaupt te maken. Ja. En een plaatsmaatschappij kan zeg maar de, voor, voor een soort schaalvergroting zorgen. Maar de kern van gewoon de inhoud en de, de wilskracht om dat album te gaan maken, dat ligt al bij ons. Dus ik denk dat ze dat wel interessant vinden. Dat wij gewoon heel eh, nou ja, bereid zijn om daar heel hard voor te werken en iets heel moois te gaan maken. Ja, eh, want dat laatste, dat, eh, dat, dat, is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat het een, ja. min of meer een, een, soort kroonjuweeltje wat, wat gaat blinken als dat eenmaal het levenslicht ziet. Ja, dat, dat hoop ik, ja. ja. ja. moet eh, gewoon heel hard werken. Ja, eh, dat plan wat je nu hebt, eh, loopt dat ook synchroon met datgene wat je nu aan het doen bent? Bijvoorbeeld met een paar optredens en dat je het daar ook laat vallen. dat je ook zegt van, nou luister, ik ben bezig met een album, dus als je wat constructiefs hebt, dan hoor ik het graag van je. Precies, precies. Dus wat, ik, ik probeer het zoveel mogelijk te delen met iedereen die ik spreek, die ik over de mail spreek, als ik mm optredens ben, vertel ik over het plan. En nou ja, wat ik merk is dat als mensen gewoon onze muziek heel erg mooi vinden, dat ze het ook leuk vinden om, om mee te denken en op de hoogte te blijven. En eh, nou ja, ik ben heel actief op internet, dus als iemand mij een berichtje stuurt of op Facebook of weet ik veel, dan, dan, eh, dan ben ik, eh, ik doe mijn best om echt alles te beantwoorden en iedereen te horen, zeg maar. Dat, eh, ja, dus dat ik probeer iedereen daar, daarin eh, te betrekken. Ja, het valt niet altijd mee hè, om, eh, om, om dat te doen, antwoorden te geven als je, nou laten we zeggen, tig, honderd vrienden hebt natuurlijk. Dat wisselt inderdaad heel erg. Soms is het echt te veel en, en andere tijden dan, dan valt het weer mee. Ja. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk onze muziek. Dus dat is altijd, ja, zolang ik maar gewoon muziek kan blijven maken, ben ik blij. En dat ik daarnaast gewoon een heleboel andere verplichtingen heb of dingen die gewoon erbij horen, vind ik allemaal goed, zolang het de muziek maar niet aantast. Ja, eh, dat, sociale media, nou dat heb je al, eh, dat heb je eigenlijk min of meer al gebruikt. Hè? Nadat je de grote prijs van Nederland hebt eh, gedaan in 2009, begon je al met een EP, zeg maar. Hè? Dat heb je toen ook via die manier de wereld ingebracht. Hè? Ja, klopt. Nou ja, we, eigenlijk op allerlei manieren. Want het is, we hebben hem ook gewoon fysiek gedrukt en hij ligt gewoon in de winkels. Mhm. maar daarbij hebben we hem ook inderdaad op internet verspreid en... ja. Ja, ja, dat is een hele mooie manier. Ja, eh, goed. Eh, vanmiddag heb je, als het goed is, weer een optreden, had ik eh, me laten vertellen. waar? Ik ben al op weg inderdaad. Ja, ik speel in het Wertheimpark in Amsterdam, dat dus om de hoek van, van Artus. Oké. En ik speel om tien voor vijf en dan ga ik een, een half uur gaan we nieuwe liedjes spelen, oude liedjes spelen. En het is het laatste optreden voordat we naar Italië gaan. Ah, dus eh, nou, dat, eh, dat heb je dan bij deze ook gezegd. Ja, want eh, we zitten hier weliswaar in de ether als het gaat in Zandvoort en omstreken. Maar we zijn ook op het internet te horen. Dus mensen die ook toevallig even via de, de pc zitten te luisteren. Luister goed. tien voor vijf in het Wertheimpark in Amsterdam. een half uurtje Celine Cairo. Yes. Helemaal goed? Ja, helemaal goed. Oké, ik, eh, ik, eh, ik ben heel nieuwsgierig eh, wat dat plan van jou gaat opleveren. En als het zover is, dan zou ik het wel leuk vinden als we daar een beetje aandacht aan kunnen besteden hier in dit programma. Nou, heel erg leuk. Vind ik ook heel leuk. Goed, dankjewel. En nou ja, veel plezier vanmiddag in het uh, Wertheimpark. Yes, dankjewel. En, ja, en uiteraard gaan we natuurlijk iets van Celine Cairo ook draaien. Hier is In The Light. Later, or Sooner or Later van uh, eh, Night En wie is Night? Dat is Suus de Groot uit, uh, uit eh, Muiden. Ze komt oorspronkelijk uit Heemskerk vandaan. Maar heeft al een tijdje daar een woning in IJmuiden. En ja, min of meer is zij ook een halve finalist nu bij de Grote Prijs van Nederland wel heel erg grappig, want we hebben ook eh, werk eh, van, eh, van Suus die ze hier heeft opgenomen. Om je nou eens even een idee te geven wat dat is, want dat is misschien wel leuk. Ik ga daar gewoon even hier naartoe, want ik heb die toch, toch in de, de buurt zitten. Moet even zoeken, want dat heb ik ook niet 1, 2, 3 bij de hand. maar ze heeft hier wel degelijk een opname gehad met, met datgene wat ze gedaan heeft. En nou kan ik het verdorie nog, nog toe niet vinden hier. Dat is wel heel erg kras. Eh, Sue the Night. Ja, kijk, kijk, kijk. Eh, om je even een idee te geven hoe dat eh, dan klinkt, hoe het bij ons in de studio klinkt. Dit bijvoorbeeld. easily Cause you might give it all you got But the one you love uses you up And you won't know until it's done repeating So never spread your love around When everything is for a while Commit yourself when. mooi hè, toch? Eh, dit hebben wij dus hier eh, bij ons in de studio in ieder geval gehad. Eh, ze zal zeker nog wel een keer terugkomen als er nou ja, nieuw materiaal is wat ze graag aan ons wil laten horen. Dan zal ze hier zeker met haar akoestische gitaar gaan komen. En dan zullen we dat gewoon keurig netjes in elkaar gaan schroeven. Eh, een andere vaste gast eh, bij ons in, eh, in deze Muziek Boulevard. Want dat is inmiddels eigenlijk ook wel dik een half jaar. Eigenlijk drie kwart jaar al. de winnares van de Amsterdam Popprijs. Maar ook zij zit in de ja, min of meer in de halve finales van de grote prijs van Nederland. En dan heb ik het over Jori Zwart. Eh, zij eh, heeft eh, dat nummer Secretly Sleeping, wat ik eerst had. Nou, dat, dat was niet helemaal zoals het zou moeten klinken. toen heeft ze dat nog eens een keer keurig netjes afgestoft. En uiteindelijk is dit dan het resultaat geworden. Ook zij in de halve finale van de, de grote prijs van Nederland. En ja, wat ik weet in ieder geval is dat ook zij met een album aan het maken is. En dat ze misschien hier binnenkort nou ja, als het album klaar is, het een en ander gaan vertellen over dat album. Hier is ze dus, Jori Zwart met Secretly Sleeping. There ain't no sunshine. the clock keep ticking on The hours flies while my mind's not done Picture frames of crime scene flashes before my eyes Cause my eyelashes the fire morning comes till I'm secretly sleeping of morale, chivalry and of justice. How could one even lead in this world filled with greed, where one's fall is another man's pleasure? of gravity like Lycomedes laughed at the king's fall Never put your faith in secrecy Samson blinded by love for Delilah And one ever believe in this world so empty of we're all of justice How can one even lead in this world so angry Where one's fall is another man I hope you guys do cause your heart is so true Still floats on your love when your wings surround me The wind in my hair of your words always fair is er al. Zo snel is dat minuutje, eh, is dit, eh, dit soort popsongs. Ja, dan moet je even opletten dat je dus niet eh, dan ineens geschoren gaat, om het maar, zo te zeggen. En dat was ook tegelijkertijd een beetje het, het eind van, van dit programma. We hebben, als het goed is, hebben we er nog eentje klaarstaan. Dat is Houses and Stay With Me. Volgende week, zoals gezegd, gaan we gewoon echt live muziek doen. Hier bij CFM Zandvoort bij de Muziekboulevard. Dan eh, zit hier eh, sowieso eh, Ganna. Die gaat dan een, stukje, een stukje spelen. Dat lijkt mij heel erg leuk om dat, dat te mogen doen. Ehm, wat er precies in zit, dat weten we niet. Maar het zal ongetwijfeld heel erg leuk zijn. Syrup and Rain, misschien zeker. maar dan in, in, alleen met een, met een akoestische gitaar. Nieuwsgierig, dat zijn we wel. Zoals gezegd, Houses and Stay With Me is het eh, laatste wat we hier eh, draaien bij uh, deze muziekboulevard op zondag 10 juli.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 Over en weer vielen klappen. De man uit het naburige Wierde raakte zwaar gewond en werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Daar is hij later overleden. Wat aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. De politie heeft vijf man uit reizen tussen de 17 en 21 jaar aangehouden. Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk toch niet komt, heeft in totaal meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met de kosten die gemeenten maakten in de strijd om het museum binnen te halen. Daarna ging het Nationaal Historisch Museum in september 2008 officieel van start als organisatie met een oprichtingssubsidie van 6 ton van de Rijksoverheid. Daarna was er jaarlijks opnieuw een miljoenensubsidie van het ministerie van OCW. Inmiddels is besloten dat het museum er niet komt en heeft het Openluchtmuseum in Arnhem de opdracht gekregen om een deel van de taken van het Nationaal Historisch Museum over te nemen. In de Tour de France heeft Wout Poels opgegeven. Hij stapte kort na het begin van de negende etappe door het Centraal Massief af. Poels, die rijdt voor Vacant Soleil, is ziek. Hij kwam gisteren al op grote achterstand binnen. Bij de Rabobank is de Spanjaard Karate vandaag niet meer van start gegaan. Hij had te veel last van verwondingen die hij opliep bij een valpartij. Robert Geesink, die eerder ook hard is gevallen, zit nog wel op de fiets. Hij verloor gisteren tijd op de belangrijkste klassementsrenners en twijfelde na afloop openlijk of het nog wel zin had. Op de eerste beklimming van de dag reed Geesink met zijn ploeggenoten achter in het peloton. Het weer, op veel plaatsen zon, maar er ontstaan flinke stapelwolken die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien. Het is 20 tot 24 graden. Morgen droog en volop zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is